4 uur. Dit is Maatscheurs met het NOS Journaal. Peru kampt met de zwaarste overstromingen in bijna 20 jaar. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels een kleine 600.000 Peruanen getroffen. Het dodental is opgelopen tot 72. Het regent dit jaar uitzonderlijk veel in Peru. En de rioleringen kunnen dat niet aan. Ook de hoofdstad Lima is getroffen. Daar hebben de inwoners sinds begin deze week geen stromend water meer. In honderden gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen. Ook is het leger ingezet. In de eredivisie heeft Feyenoord op weg naar het kampioenschap geen punten laten liggen. De uitwedstrijd tegen Heerenveen werd met 2-1 gewonnen. De Rotterdammers hebben nu zeven punten meer dan Ajax... dat op dit moment tegen Excelsior speelt. Er is nog een ander duel bezig. Go Ahead Eagles tegen Pek Zwolle en later vanmiddag speelt AZ thuis tegen ADO Den Haag.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 起好。 feel it coming. dit moment zo aan het begin van uur 3 van Zandvoort op zondag. Jorden de weekend samen met Daft Punk. En nou ja, dat geluid ken je ook meteen weer terug in, deze plaats. I feel it come in. De eerste plaat uit en weer van 4 uur. Het derde uur is altijd een leuk uur, wat ze hebben onder meer... Ja, nee, dat moet jij gaan zeggen natuurlijk. wat hebben we allemaal in het derde uur? Dankjewel <laughs> Rob. God, ja, nee, Alsjeblieft. Wat aardig van je. Eh, ja, natuurlijk over een eh, tweetal eh, nummers gaan we even kijken in de wereld van de Formule 1. Want de countdown loopt volgende week zondagmorgen om 7 uur zomertijd. is er de eerste race, die wordt verreden in Melbourne, Australië. Dus we gaan om tien over vier, kwart over vier... gaan we eens even vooruitkijken tijdens Pit Report. Uiteraard straks ook de eindstanden van de voetbal-eredivisie... van de wedstrijden die om half drie vandaag begonnen zijn... Natuurlijk hebben we om half vijf de dieren van de week. Vorige week hadden we Appie en uh, eh, Deka. ja. de supermarktpoezen. Uh, we hebben, die, hebben inmiddels een thuis gevonden. En eh, we gaan op zoek naar een nieuw thuis voor Phoenix en Puma. Dat de dieren van de week rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, ja, het is dezelfde als gisteren... Gisteren hebben we er uitgebreid eh, bij stilgestaan en geproefd natuurlijk. De scharrehop, de Zandvoortse scharrehop. Het gedicht van de week is er natuurlijk eh, een verlengstuk van. Onder het kopje Mijn scharrehop, om kwart voor vijf. Dus liefhebbers, kwart voor vijf het gedicht van de week Mijn scharrehop. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. www.zfm-live.nl En dan kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Oh, dit is een lekkere gouden avond. Tavares en Who Done It. achter elkaar. Als eerst hoorde je Tavares en Who Gevolgd door deze van eh, ILO en The Living Thing. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we lopen precies op tijd, want het is precies kwart over vier. Hier is het Formule 1 nieuws met Albert-Jan Vos. Kwart over vijf ook goed? Nee, kwart over vier, je hebt gelijk. Nee, ik liep Het is zomertijd, wintertijd. Kwart over vier, je hebt gelijk. Over een eh, kleine week is het dan zover. Het Formule 1 seizoen van 2017 gaat dan beginnen. In de aanloop naar de eerste Grand Prix in Australië... is Red Bull nog druk bezig om de laatste details bij de nieuwe bolide, de RB13, door te voeren. Wat houden die verbeteringen precies in? Dat kan ik nog niet zeggen. Het ziet er eh, beter uit en hopelijk ook sneller... al dus Max Verstappen afgelopen zaterdag in Amsterdam... Daags voor, daags voor zijn vertrek richting Melbourne. Verstappen won vorig eh, seizoen als eerste Nederlander ooit een Grand Prix... en wel in Barcelona. De 19-jarige Limburger verwacht nog niet om de wereldtitel mee te kunnen strijden. Persoonlijk denk ik dat we op dit moment nog niet voor een overwinning kunnen meedoen. Maar gedurende het seizoen zullen we er nog veel verbeteringen aanbrengen... en daar zijn ze nu al druk mee bezig. Ook ziet Verstappen dat Ferrari, het team dat tijdens de testdagen in Barcelona... als snelste uit de bus kwam, stappen heeft gemaakt. Ik denk dat ze dit seizoen zeker voor de zegens meedoen. Het is eh, altijd afwachten hoe goed we het zelf zijn... maar we gaan vol gas en proberen het beste resultaat eruit te halen. Dat proberen we nu ook eh, te doen. Dat hangt af ook van de auto uiteraard. Dat kan een derde of vijfde plek zijn... of dat kan voor een overwinning zijn. Dat is op dit moment nog iets te vroeg om daar duidelijkheid over te geven. Ferrari, zoals gezegd, lijkt er zijn zaakjes prima op orde te hebben... in de aanloop van het nieuwe Formule 1 seizoen. De Italiaanse renstal kwam tijdens de tests in Barcelona goed voor de dag... en dus mogen Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen hopen... dat ze weer eens mee kunnen strijden om de wereldtitel. En daar is met name de Duitser wel aan toe. Vettel kende in 2016 een niet al te best jaar. De 29-jarige coureur kon in zijn Ferrari amper imponeren... en eindigde de week K-stand slechts als vierde. De viervoudig wereldkampioen uiterst zijn frustraties tijdens races geregeld... met geklaag over de boordradio. Maar ik heb eh, geen lange tenen. Tijdens een race zit je vol adrenaline... en dan zeg je soms dingen die je anders niet gezegd zou hebben. In de auto leef ik voor het moment... en dan krijgen de emoties wel eens de overhand, al dus Vettel. Hij gelooft in dat 2017 het jaar van zijn vijfde wereldtitel kan worden. Ja, anders zou ik niet eens aan de start verschijnen, stelde Vettel... die in 2010, 11, 12, 13 het WK won in dus Ferrari eh, eh, opgepast, Mercedes en eh, Red Bull, want Ferrari is goed voorbereid. En tot slot nieuws over Jos Verstappen. Jos Verstappen sluit niet uit dat hij zich in de nabije toekomst... namens Red Bull Racing met jong talent gaat bezighouden. Ik denk erover na. Ik heb er wel eens met Helmoet Marco over gehad. Hij weet natuurlijk ook dat ik veel contacten heb in de lagere raceklassen... al dus Verstappen. Marco is de grote man van het talentenprogramma van Red Bull. Met zijn eigen zoon heeft Jos Verstappen bewezen dat hij jong talent klaar kan stomen voor het grote werk. Ik zou best andere jong talenten kunnen begeleiden... maar dan wel alleen op mijn manier... en niet zonder de constante bemoeienis van bijvoorbeeld de ouders. Het is mijn manier of geen manier. Momenteel heeft Red Bull in de persoon van Richard Verschoor... weer een jong Nederlands talent in het eigen juniorprogramma Verstappen. Ik heb hem wel eens gesproken... maar het initiatief moet natuurlijk verder niet van mij komen. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben er nog niet uit wat ik eh, wil. Wat er nu met Max gebeurt is veel leuker. En als ik straks ja zeg tegen een aanbod... loop ik straks vanwege de Formule, een Formule 3 race... weer tal van weekenden op de baan... Eh, waar verder niets, eh, gebeurt. Al dus Jos Verstappen. Het wordt allemaal nou. steeds leukerder, hè? De countdown <laughs> loopt. Zo is het volgende week, Melbourne. you was a shy girl I made you my girl you me like a big boy Till I cut you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit by your love, and it's just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Oh, uh, I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a run up on you. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. I'm a runner boy. Girl, you used to being quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain, and your mama your accountant. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prince and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on a phone like a windshield. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Yeah. Never gonna not, not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. Uh, I'm a renegade. I'm a renegade. I'm a renegade. I'm a Renard boy. I'm a Renard boy. I'm a Renard boy. I'm a Renard boy. I'm a Renard boy. Yo, I'm a Renard boy. Major keys, I'm the boss. Don't Griselda go off? Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my cloth. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. Fire burn, it up your man church. when my girls get right. Is another day? Let your light shine bright. Ain't none of them in your life. Game pan don't walk code. Just link with some hot girl out road. Trim me up the way small, pretty boss wine. Rolex, not the pan not the dirty girl tie. Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn, trying to blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nicki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up, I switch it up. Uh. Rip the beat, then I, I stitch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up, major laser. I'm a renegade. Uh. I'm a Renault boy. I'm a Renault boy. I'm a Renault boy. I'm a Renault boy. I'm a Renault boy. I'm a Renault boy. I'm a Renault boy. zijn er twee eh, hele aparte platen, zeg maar, die niet echt eh, heel erg bij elkaar passen. De nieuwe single van uh, eh, Meetje Laser en Run Up. Maar hij past wel bij Walking Away. Ja, de single van Craig Davids, die we daarachter aandraaiden. Ja, de twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Het zit er inmiddels op. Allereerst Excelsior thuis tegen Ajax. 1-1. 1-1? Dus uh, Feyenoord eh, stevend echt af op het landskampioenschap. Als ja, en uh, eh, twee punten verschil nog tussen Ajax en PSV op dit oh, moment. Daar had ik even niet naar gekeken, maar dat wist jij natuurlijk. Ja, ja, dat dacht ik. Ja. En ja, Coet Eagles tegen Pek Zwolle. Pek heeft een goede zaak gedaan, 1 tegen 3. En om kort voor vijf, de klapper van de dag. AZ, AZ ontvangt thuis ADO Den Haag. Nou, zometeen krijg je ze van ons, de dieren van de week. Ja, geen Appie en deka, want die hebben al een plek gevonden. Maar we hebben weer eh, twee leuke andere dieren. Ook weer een koppeltje wat een eh, thuisje zo zoekt eh, hier in Zandvoort. Dat krijgt door naar deze fantastische Springfield en in Private. altijd leuk om een eh, plaatsgenoot eh, te zien op tv. Hè? Jan Lammers op dit moment bij eh, Studio Sport. Hebben het natuurlijk over de vaste commentator trouwens bij de NOS van de Formule 1. Onze eigen Jan Lammers. En zelfs ook van CFM af en toe. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. in de studio geweest. Gezellig. Dus hij, wij leden hem nu even uit aan de NOS. <laughs> ja, bij deze. Het is eh, half vijf, daar komen ze aan, de dieren van de week. Ja, en we hebben deze keer twee poezen in de aanbieding... en die luisteren naar de naam Phoenix en Puma. Phoenix en Puma zijn twee lieve aanhankelijke zussen van 14 jaar. Ze zoeken een huis waar ze samen mogen blijven... met een tuin uiteraard, zodat ze lekker van de zon kunnen gaan genieten. Omdat deze dames op hun rust gesteld zijn... plaatsen ze het liefst niet in een gezin met jonge kinderen. Wel zijn ze een beetje eh, hond, uh, kleine hond gewend... en hier gaan ze ook goed mee om... En waar verblijven Phoenix en Puma dit moment? Ze verblijven momenteel in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl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 Martin Garrix. Tezamen met uh, Dua, Dua, Lipa en Scared to be Lonely. Ja, ik zat even te rommelen met de cd. Die wil je niet pakken. Krijg je een tok-error. Nou ja. Nou ja, wat het ook niet mag houden. Goed, die hou je van ons te goed. We hebben meteen even een andere plaat voor je uitgekozen. Ook leuk hoor. In plaats van uh, Dan Hartman en... Uh, We Are The Young krijg je deze van Co West, ook een klassieker uit de jaren 80. We Close Our Eyes. was hem, de single van de groep Go West, We Close Our Eyes. Dat allemaal bij de zondagmiddag van CFM Zandvoort op zondag nog bij tot aan 5 eh, uur vanmiddag. Ja, zojuist vertelde ik, de wedstrijd van vandaag eh, Excelsior tegen eh, Ajax. Het werd uiteindelijk een 1 tegen 1. Ja, het was een Rotterdamse dreun voor Ajax. Ajax heeft ontzettend duur puntverlies geleden in de strijd om de landstitel. Nadat Feyenoord eerder vandaag bij SC e Heerenveen won kwam de ploeg van trainer Peter Bos bij Excelsior niet verder dan 1-1. Ajax slaagde er ondanks de mogelijkheid van Amin Younes niet meer in om een bevrijdende tweede goal te maken... waardoor het nu met een achterstand van 6 punten op Feyenoord... Eh, over twee weken de klassieker eh, ingaat. Dus daar kunnen we, ja, dat wordt dan nog weer een spannende klassieker over twee weken. Maar goed, zes punten verschil tussen Feyenoord en Ajax... en op twee punten daarachter PSV. Ja, dacht ik al, dacht al dat ik dat wel wist. Goed, dus eh, ja, de, de, eh, Ajax maakt het Feyenoord niet moeilijk. Nee, op, deze manier niet, niet, Nee, niet echt. Dus, nou, we houden de wedstrijden uiteraard voor je in de gaten. Zandvoort op zondag gooien ze altijd, hè, de wedstrijdverslagen vanuit de eredivisie. Dus dadelijk om eh, kwart voor vijf gaat er nog een wedstrijd starten, hè, Albert-Jan? Ja, klopt. AZ thuis tegen... Oeh. ADO Den Haag. ADO Den Haag, ja. inderdaad. Je hebt gelijk. <laughs> I think. van de Timex ze Club. Je hoorde de rumors. Inderdaad, in de 12-inch uitvoering. Ja, het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie. Gisteren hadden ze in de studio de heren eh, rondom het eh, nieuwe scharrehopje. Het Zandvoorts biertje. En ze hebben meteen een gedicht gekregen. Hier is Scharrehop. Je kwam in mijn leven in het jaar 2017. Ik weet nog goed mijn eerste glaasje. Heb de smaak inmiddels herkend. De smaak, zilt zoet. In het, ons eigen Zandvoort, waar de Noordwester vaak woedt. Sinds de eerste slok hadden wij een band. En stond het gelijk, gelijk in de Zandvoortse courant. Ik hoef niet meer te struinen, want ik weet waar ik je vinden kan. Exclusief in Zandvoort, waar de scharrehop thuis hoort. En ook al heb ik je gevonden, exclusief ben je zeker. Dus neem ik er nog maar eentje. Misschien wel twee. Lekker, lekker genieten in mijn eentje. Met elke slok ben ik zuinig. Genieten is het motto. Zon, zee, strand. Onze scharrehop zet je smaakpupillen in brand. Mijn handen op mijn buik. Mijn handen in mijn nek. Jouw lippen op de mijne. Oh, oh wat is het toch fijn om één, één met mijn eigen scharrehop te zijn. het is weer een eh, mooi gedicht eh, van de dag, de scharrelhop. En hij is lekker, hè, Albert-Jan? Hij is heel lekker. Hij is heel lekker. Nou, dan zou ik zeggen, bestel ze maar, hè. De scharrelhopjes. loop naar buiten. Alles is donker, lampen uit, gordijnen dicht. Als je bedenkt, ik ga naar huis, ik ga naar bed toe. Schijnt ergens in de vechten een het licht. de, uitvoering van uh, Rowan Hess achter het gedicht van de dag. Ik denk van nou, we moeten een beetje origineel blijven. Hè? Niet allebei eh, de dagen dezelfde plaat draaien. Want we bijna dezelfde platen pakken. <laughs> Ditmaal in de uitvoering, eh, bestel maar, daar hebben we het dan over. In de uitvoering van Guus Meeuwis. Jawel, je hoort hem naar het gedicht van de dag. De scharrehop, ons eigen Zandvoortse biertje waar we enorm trots op zijn. Nog tien minuten te gaan. Zandvoort op zondag. En in die 10 minuten hebben we ook nog even tijd voor deze single van Omi. Hier is de cheerleader. I know solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is all tijd geleden. Dat was Omi met de cheerleader. Plaatje wat we wel vaker draaien, Albert-Jan. Maar het blijft leuk, hè? Blijft het leuk. Blijft, leuk, leuk ja. Zo is het. Heb jij nog wat te melden? Ik heb niks te melden. Niks te melden? Eh, nou, ja, dan gaan we gewoon nog een er eh, draaien. Er is nog niet gescoord in Alkmaar, dus eh, geen nieuws. Oké, Saskia Larou. The main for me, John Coltrane, Jackie McLean. We hebben we wel nodig nu, hè? Ik ben al aan het insmeren. Ja, ja, de temperatuur vliegt ook in één keer omhoog in de studio. Ja, lekker zonnetje op dit moment eh, naar binnen schijnend aan de tolweg 10A. En wil je in de studio kijken, dat kan via www.zfm-live.nl. Joris Saskia Larou en eh, ondertussen kunnen we ook melden dat er gescoord is... bij de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag. En wel in de zevende minuut scoorde Dos Santos 1-0 voor AZ. Dus tussenstand AZ, ADO Den Haag 1 tegen 0. Het zit er weer op eh, voor ons, Albert-Jan. Ja, Werkoverleg. Heb je walking shoes alweer uh, uit de kast gehad? Ik, heb mijn walking shoes alweer Voor eh, volgende week zaterdag, daar hebben we het dan over. Live, eh, zaterdagmiddag van 2 tot 5 zijn we niet in de studio, maar live vanaf Café 4. Juist. Daar dus- zitten wij lekker op terras. Hopelijk. hopelijk. mooi weer. <laughs> ja. in ieder geval zijn we daar zaterdag uiteraard bij. De 30 van Zandvoort. Hele fijne zondagavond nog. En bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag. Doei doei.